Die kap is groter en heeft een stevigere afsluiter dan degene die er nu staat. Het is de bedoeling de weglekkende olie in de kap op te vangen en vervolgens naar schepen te pompen. PP denkt dat de vervanging van de kap vier tot zeven dagen zal duren. In de periode tussen het verwijderen van de oude kap en het plaatsen van de nieuwe zal de olie ongehinderd in zee stromen. Niemand durft te voorspellen hoeveel dat zal zijn. In Ermelo heeft een man na ruzie met zijn vrouw een explosie veroorzaakt in hun huisje op een recreatiepark. Daarbij liepen hij zelf en een agent flinke brandwonden op aan armen en gezicht. De politie kwam gisteravond te nemen na een melding dat de ruzie uit de hand dreigde te lopen. Toen agenten het huis naderden veroorzaakte de man van 65 een explosie. Hij had waarschijnlijk benzine of terpentine verspreid en aangestoken. Zijn vrouw was toen al gevlucht. Het huis in Ermelo is grotendeels uitgebrand. De maffia is een beroemde kratermeer in de provincie Napels kwijtgeraakt. Het was volgens maffiabestrijders in het bezit van een stroomman van de Casalesi-clan en is nu onteigend. Het meer wordt in hoofdzaak gebruikt voor watersporters. Het Lago d'Averno met zijn tempels en diepe grotten vormde voor de Romeinse dichter Vergilius en Italiaanse schrijvers als Dante de toegang tot de onderwereld. Sylvain Chavanel is de nieuwe gele truidager in de Tour de France. De Franse wielrenner won de zevende etappe, een bergrit door het Jura-gebergte van Tournu naar Station des Rousses. Chavanel had een voorsprong van bijna een minuut op de nummer 2, de Spanjaard Rafael Valls. De Spaanse Rabo-renner Garate werd derde. Het was de tweede ritzeger voor Chavanel in deze Tour. Het weer vanavond en vannacht stevige onweersbuien, mogelijk met hagel en windstoten. Lokaal kan er veel water vallen. Ook morgen is het warm met in het oosten wederom tropische temperaturen.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 Het hele land is in spanning. Maar wij zijn er gewoon met de Euro Breakdown jaargang 20 alweer. Aflevering 26 van deze jaargang 2 juli 2010 is de dag van vandaag. De lijst bestaat deze week uit 17 stijgers, 2 zittenblijvers, 18 dalers en 3 nieuwe binnenkomers. De ruimte in de lijst moet dan natuurlijk gemaakt worden door drie platen. Drie platen die toevallig allemaal alweer 13 weken lang in de lijst van Europa hebben gestaan. Adam Lambert hoort erbij What Do You Want for Me vanaf eh, plek 37. Gabrielle Chilmi is on a mission. Nou ja, die missie is nu dus over na 15 weken. En Cascade met Dangerous ook dus die 15 weken erin gestaan en nu uit de lijst. De snelste stijger die is in handen van Ina. Amazing gaat in totaal 8 plaatsen omhoog. Rio met One Heart zakt er 10. En B.O.B. met Nothing On You staat alweer 17 weken in de lijst genoteerd. En is daarmee het langst genoteerd van allemaal. Vorige week stond hij trouwens met die plaat nog op 36. Eh, Deze week zakt hij naar beneden naar de allerlaatste plek toe. De uitzending gaan we straks dus ook met hem beginnen. Daarna trouwens de nummer 38 er meteen achteraan. Die is in handen van JC. Young Forever staat 16 weken in de lijst.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 that with none. It's so much nonsense Now think about it. I've been to London, I've been yeah. to Paris, yeah. even where there in Tokyo. Tokyo. Back home down in Georgia, yeah. to New Orleans, but you always did the show.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 Leave them off the kin race, neither space nor time. So when the director yells cut, I'll be fine. I'm forever young. Forever young. I wanna be forever young. Do you really want to live forever? Forever never? Fear not much while we're alive.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 Hold up, I'll be here forever. You know I'm on my fall shit. I ain't with foreclosure. I will never forfeit. Less than four bars. Google bring the chorus in. Did you get the picture yet? I'm painting you a portrait of young. eerste eh, binnenkomer op eh, plek 37. Het is haast ongelooflijk te noemen de wonderlijke terugkeer van Train. In het grijs verleden scoorde de band een eh, grote hit met Drops of Jupiter. Maar daarna liep niemand echt meer warm voor deze Amerikaanse band. De noodkreet van Train met een nieuwe album Save Me San Francisco lijkt na 9 jaar zonder succes toch wel weer een gouden greep te zijn. Hey Soul Sister is een mega hit geworden. En ook in Nederland verbleef de plaats eh, zeven weken lang op de hoogste positie. nu is het tijd voor een, eh, een moeilijke tweede. Daar lijkt de band toch weer een andere kant op te gaan. Maar Hey Soul Sister nog een originele volkplaat is, is opvolger If It Is Love, een eh, vlakke pop-rockplaat.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 together around in the streets of me. If I can make it here, I can make it anywhere, that's what they say. hadden we al uh, Dit is dan uh, Alicia Keys. JC heeft natuurlijk ook een keer meegedaan aan eh, deze versie van de plaat. Althans toen de Empire State of Mine deel 1. En dit was Alicia Keys in de eentje, de Empire State of Mine part 2. <laughs> Hoe geniaal kan je titels verzinnen, hè? Dat heeft een kleine vier jaar geduurd. Maar eindelijk hebben de Sister Sisters het vervolgalbum op Tada af. De Amerikaanse band kwam in juni met het album Nightwork op te proppen. De titel staat niet op zichzelf. Het maken van de plaat was letterlijk nachtwerk. In juni vorig jaar begonnen de Sisters pas met het schrijven van de nummers. Een krappe tijdsplanning, al heeft de band het eh, zelf naar gemaakt. Al in 2007 zijn ze namelijk begonnen met eh, het schrijven van nieuwe songs. En vorig jaar eh, rond deze tijd was het album eigenlijk al helemaal klaar om in de schappen te verschijnen. De Sisters waren echter niet tevreden met het resultaat en gooiden gewoon het volledige album op zolder en begonnen weer van voren af aan. Dat de Sisters bepaald zijn, uh, zijn tegen deze tijddruk. Dat bewijst de band met een uh, eh, retenstrakke single weer. Fire with Fire. Het is geen tweede I Don't Feel Like Dancing. Maar het eh, poppige 70s sound is weer helemaal terug bij de Sister Sisters. Fire with Fire komt deze week nieuw binnen in de lijst van Europa. Die doen dat op plek 34. de Sister Sisters. Die heet Fire with Fire. Deze week dus binnen op eh, plek 34. 33 is het dan voor Ina met Love. 15 weken in de lijst, zak van 30 naar 33. En op 32 ook een nieuw binnenkomen. De successen van Eminem en Rihanna zijn haast niet meer op 200 te tellen. En binnenkort zullen ze ook wel aan hun voeten niet meer genoeg hebben. Nieuwste dit wordt namelijk de samenwerking eh, Love The Way You Lie. En de tweede single van eh, Eminem's nieuwste album Recovery. Rihanna heeft wel met eh, De Amo in Europa nog een troef achter de hand. Mocht deze samenwerking niet verlopen zoals verwacht. Love the Way You Lie die heeft volgens eh, velen wat weg van Empire State of Mind van JC en Alicia Keys. In vergelijking met die eh, wereldhit maakt de verwachtingen wel erg hoog. En wat mij betreft heeft deze plaat wel alles in zich om wereldwijd toch wel weer een hit te gaan scoren. Deze week komen de twee dus binnen in de lijst van Europa.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 ZFM, Westkust, weerbericht. Het is deze vrijdag weer een vrij zonnig zomerweer. Temperatuur die stijgt snel naar tropische waarden. Overal zal het ruim 30 graden worden. De overwegend matige wind die waait uit zuiden, maar in de loop van de middag draait hij wel weg naar het westen. En zal de temperatuur iets dalen naar aangenamere waarden. De kans op een lokale donderbui die is klein, maar niet geheel uitgesloten. Vanavond en de komende nacht is het dan weer wisselend bewolkt en blijft het weer eh, droog. De temperatuur daalt dan naar een graadje of 17. Morgen ook weer geregeld zonneschijn, maar er zijn ook wolkenvelden. En met name in de middag kan er een eh, enkel buitje voorkomen. Daarbij zelfs kans op onweer. De wind wijdt uit noordwesten is zwak tot matig van kracht. De temperatuur stijgt naar 24 graden op het zand. En een graadje of 27 elders in onze regio. Zaterdagavond en zondagnacht is het weer wisselend bewolkt, maar droog. Lokaal ontstaat er mist en het koelt af naar een graadje of 14. Zondag schijnt geregeld de zon en het blijft droog. De wind die waait uit het zuidwesten is over land meest matig. Aan zee vrij krachtig. Een kracht van 5 kan hij wel halen. De temperatuur stijgt zondag naar maximaal 24 graden. Zondagavond en eh, maandagnacht is het weer wisselend bewolkt, maar droog. En bij een afnemende zuidwestelijke wind daalt de temperatuur dan naar een graadje of 15. Het ritme van Zandvoort. Short van Dam. Veel stijgers eh, zitten deze week niet in. Nou ja, 17 stijgers, maar niet veel plekken. Dit was degene die het meest omhoog ging in handen van Ina Amazing. Ze gaat van 39 naar 31. En dan wil ik die hebben. Even tijd namelijk voor een overzichtje. B.O.B. Nothing On You staat 17 weken in de lijst van Europa. Hij zakt wel van 36 naar 40. Cheryl Cole met Parachute zakt ook 5 plaatsen in haar 13e week naar 39. Drie plaatsen verlies voor JC Young Forever in de 16e week. Train If It Is Love, nieuw binnen op 37. De Baseballs Umbrella, 13 weken in de lijst, zakken drie plaatsen naar beneden. Alicia Keys, Empire State of Mind, part 2, staat nu 15 weken in de lijst, zak van 31 naar 35. De Sister Sisters, A Fire With Fire, komt nieuw binnen op 34. En op 33 Ina met Love, Ze zakt drie plaatsen in haar 15e week. Eminem en eh, Rihanna, Love The Way You Lie was de hoogste binnenkomen deze week op 32. En op 31 hoorden we net eh, Ina met Amazing. Twee weken staat zij dus in de lijst van 39 omhoog naar 31. Dan slaan we een paar over totdat we op plek 27 komen. Vorige week kwamen ze binnen op 32 Lady Antebellum, Need You Now.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 Je radio staat op CFM voor Dit is de Euro Breakdown. De lijst met de 40 zomerhits van dit moment. Dit was Enrique Iglesias samen met Pitbull. I Like It staat alweer vier weken in de lijst van 28 omhoog naar 25. Daarvoor Kylie Minogue met All The Lovers. Zij staat drie weken in de lijst van 29. Gaat zij omhoog naar 26. Lady Antebellum, Need You Now hoorden we ook. Week, eh, vorige week kwamen ze weer op 32. Deze week gaan ze 5 plaatsen omhoog naar 27.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 Tune into the rhythm of love. Open your eyes. 10 plaatsen moeten ze deze week inleveren. Rio met One Heart. Ze zakken van 12 naar 22. Ik heb nog een eh, overzichtje voor je klaarstaan. nummer 30 deze week Ias met solo. Hij zakt 4 plaatsen in zijn 12e week. Grammar van Etsy, Why Don't You, staat 14 weken in de lijst. Levert 5 plaatsen in van 24 naar 29. Owl City, de Umbrella Beach, staat 11 weken in de lijst. Van 27 zakken naar 28. En Lady Antebellum, Need You Now, gaat van 32 naar 27. Kylie ook All Lovers, nu drie weken in de lijst. Ook drie plaatsen omhoog van 29 naar 26. Enrique Iglesias en Pitbull, I Like It, vier weken in de lijst van 28 naar 25. Shakira met Gypsy levert uh, even snel rekenend uh, eh, zes plekken in, van 18 naar 24. Dat alles in haar 14e week. En B.O.B. met Airplane staat drie weken in de lijst van 25 naar 23. Rio One Heart, 11 weken in de lijst, van 12 zakken naar 22. En Kesha, Your Love is My Drug staat 10 weken in de lijst. Vorige week nog terug te vinden op 13. Deze week terug te vinden op plek 21. We gaan op weg naar het nieuws van 4 eh, uur. Daarna zijn we nog bij je terug met de nummer 1 van Europa. Die hoor je natuurlijk even voor 5 pas voorbij komen. En ook zullen we wel een beetje op de hoogte houden wat er allemaal in uh, Port Elizabeth Stadion gebeurt in eh, Zuid-Afrika. Nederland en Brazilië staan klaar om te beginnen daar. Tot aan het nieuws van uh, 4 uur heb ik er dan nog één voor je klaarstaan. Die is een ander van Mika met Kick-Ass. van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether.